Even kunnen met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigcrash in Mexico zijn 85 mensen gewond geraakt. Er waren 103 mensen aan boord. De meeste inzittenden zouden het vliegtuig op eigen kracht hebben verlaten. Het toestel van Aero Mexico was net opgestegen van de luchthaven van Durango in het noorden van het land. Een woordvoerder van de luchthaven denkt dat het vliegtuig in de problemen is gekomen door slecht weer. In een appartement in New York heeft een man zijn Nederlandse ex-vrouw en hun zoontje van zes doodgeschoten. Ook schoot hij zijn huidige vrouw dood. Ook zij is Nederlands, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man heeft daarna zichzelf van het leven beroofd. Amerikaanse media schrijven dat hij met zijn ex verwikkeld was in een juridisch conflict over hoe vaak hij zijn zoon mocht zien. Bestanden om vuurwapens uit te printen met een 3D-printer komen toch niet op het internet. Er wordt in de VS al jaren juridische strijd omgevoerd. Het verbod werd onlangs opgeheven, maar een rechter heeft nu geoordeeld dat er onherstelbare schade kan ontstaan als de bestanden online komen. Omdat ze thuis worden geprint kunnen consumenten functionele vuurwapens maken zonder gescreend te worden. Het lichaam dat gisteravond is gevonden in de Oosterschelde bij Bruinisse is van het 14-jarige Duitse meisje dat vermist was. Dat bevestigt de politie. Het meisje liep gistermiddag in zee toen ze werd verrast door de snel opkomende vloed. Het kan nog weken duren voor de bewoners van een woon- en zorgcentrum in Breukelen weer naar huis kunnen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst gisteren. Maandagavond was er een grote brand. De rook- en roetschade is aanzienlijk. En de Olympisch kampioenen Irene Wust en Esme Visser hebben een geldschieter gevonden voor de komende vier schaatsseizoenen. Samen met vijf andere schaatsers en twee trainers hebben ze een contract getekend bij de Enschedese investeringsmaatschappij Investos. Het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld, maar er ontstaan geleidelijk ook stapelwolken. In het zuidoosten kans op regen en onweer. Het wordt...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 turning, turning, turning, turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. Yeah. Trying to talk to you, darling. Trying to fall with you, darling. Do you hear me? And no, no, no, no, nobody can stop it.